Het ongeluk gebeurde kort na half negen... bij een bewaakte spoorwegovergang vlakbij station Os-West. In de elektrische bakfiets zaten kinderen van een kinderdagverblijf... zeggen ooggetuigen en medewerkers van andere kinderdagverblijven tegen de NOS. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch ligt stil tot zeker half twaalf vanochtend. De werkloosheid daalt niet meer. De afgelopen zes maanden is het aantal werklozen gelijk gebleven, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn er nu 353.000, bijna 4 van de beroepsbevolking. In 2014 waren er nog 700.000 werklozen. Sindsdien was de werkloosheid steeds gedaald. Op dit moment is de uitstroom van werklozen vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen. De herten die eind volgende maand worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen kunnen worden opgegeten. Volgens de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer wordt zo voedselverspilling tegengegaan. Staatsbosbeheer is al in gesprek met poeliers die het wild willen verkopen. Eerder kon dat niet, omdat het toen ging over verzwakte of zieke dieren die uit hun lijden werden verlost. Het kabinet trekt 5 miljoen euro uit als schadevergoeding voor kinderen die ernstig ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Het gaat volgens de Volkskrant om 7 tot 11 mensen... die als baby of peuter het vaccin Pandemix kregen toegediend... en daarna narcolepsie kregen. Dat is een zeldzame aandoening in de hersenen... waardoor iemand zomaar in slaap kan vallen. Of er een oorzakelijk verband is met het in 2009 toegediende vaccin... is nooit vastgesteld. Het weer in het binnenland vrij zonnig. In het westen en noorden meer wolken. Vanmiddag worden 20 graden aan zee en plaatselijk 26 in het binnenland. Vanaf komende nacht vanuit het westen regen en een forse westenwind.